Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De hoeveelheid internationale studenten die in ons land aan een hbo of universitaire studie zijn begonnen... is zo'n beetje hetzelfde als de jaren hiervoor. Dat is opvallend. Bijna alle partijen willen de instroom omlaag krijgen. Bijvoorbeeld door veel meer colleges in het Nederlands te geven. Al zeggen de Unie zelf dat het niet slim is. Wij spelen een grote rol in de transities die in Nederland moeten plaatsvinden. Dus daar hebben wij internationaal talent voor nodig en dat willen we zelf kunnen bepalen. Maar wij snappen heel goed dat de politiek een kader stelt. Veel partijen vinden dat er een max moet komen omdat er te weinig studentenkamers zijn en de collegezalen vaak erg vol zitten. Twee explosies in Rotterdam en omgeving. Eentje bij een huis in de wijk Feyenoord. Die zorgde voor een gat in de deur en schade aan een auto. En vanochtend nog een knal op de eerste verdieping van een flat in Schiedam. Daar ontstond brand en de hele flat moest worden ontruimd. Er is nog niemand opgepakt. Een botsing op de IJssel bij Zutphen. Een schip is tegen een spoorbrug gevaren. Door de klap is de hele stuurhut van die boot afgeslagen. Twee mensen op de boot raakten gewond. Door de botsing lag het treinverkeer ook even stil. Inmiddels rijdt alles gewoon weer over die brug. En ben je jong en fit en heb je af en toe wat tijd over en kom je uit Friesland... Nou, dan zoekt de bloedbank jou. Er is daar een tekort aan bloeddonoren. Esther van 24 geeft wel bloed en probeert ook wel eens anderen daarvoor te motiveren. Dat is best wel, eh, best wel lastig. Mensen hebben toch wel angst om, eh, om bloed te geven of eh, bang voor naalden of, of ja, wat, wat voor middelen gebruik ik wel eens door de, door de week of in het weekend. En kan ik dan alsnog wel bloed geven. Dus ik denk dat daar ook wel iets eh, nou ja, meer aandacht voor kan zijn. Volgens Sanquin zijn er zo'n 3000 nieuwe donoren van onder de 30 nodig. Vooral van bloedplasma. Daarvan worden medicijnen gemaakt voor mensen met chronische ziektes. Sietse is al 50 jaar donor in Friesland en hij zoekt echt jonge opvolgers. Ik krijg in 50 iedereen meer bij er wordt nou ik, hecht niet dat een jonge generatie eh, zich ondersluit. En het weer nog een wisselend dagje met steeds meer buien. Tussendoor ook opklaringen met aardig wat zon. Het wordt 9 of 10 graden. En morgen voor de verandering minder regen en meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.